Vijf uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Trump heeft zojuist Florida gewonnen. Bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen blijft het bijzonder spannend. Tot vele verrassingen doet eh, Donald Trump het een stuk beter dan verwacht. Hoewel er nog veel stemmen geteld moeten worden... is de race voor Hillary Clinton zeker niet zo makkelijk... als de afgelopen weken soms werd gedacht. New York Times, die eerst nog voorspelde dat Clinton een riante kans had om te winnen... houdt het er nu op dat Trump een grotere kans heeft, 94 procent. Afgelopen uur won Trump in Ohio. Dat betekent een cruciale overwinning voor de Republikein. Er zijn meer swing states die voorzichtig republikeins rood kleuren. Het lijkt erop dat de democraten eh, de achterstand in eh, Florida niet meer kan inlopen. Dat klopt intussen, want wat ik al zei, zojuist is bekend geworden dat Donald Trump Florida heeft gewonnen. Kleine opsteker voor Clinton is haar voorspelde winst in Virginia. En ook Colorado is zojuist gewonnen door de democraten. Premier Rutte krijgt van de Tweede Kamer langer de tijd om te zoeken naar een oplossing voor het associatieverdrag met Oekraïne. Hij mag gaan proberen om het in Brussel aan te passen. Vorige week vroeg Rutte de Kamer al om uitstel tot half december, als de Europese regeringsleiders elkaar ontmoeten. Meerderheid van de Kamer gaat daarmee akkoord. Rutte kreeg wel forse kritiek. De premier gaf toe dat het verwijt dat een oplossing veel te lang op zich laat wachten terecht is. De pilotenvakbond VNV noemt het onbegrijpelijk dat koning Willem-Alexander en koningin Maxima met Emirates naar Australië zijn gevlogen en niet met de KLM of Air France. Emirates krijgt volgens de pilotenbond enorme staatssubsidies om Europese maatschappijen als de KLM te beconcurreren. De VNV wijst erop dat koning Willem-Alexander bij de KLM als gastvlieger uren mag maken om zijn brevet te houden. Het weer, buien, in het oosten en noordoosten mogelijk met natte sneeuw.